Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. 1,4 miljoen mensen zijn in de Gazastrook hun huis uitgevlucht... vanwege het geweld tussen Israël en Hamas. Honderdduizenden Palestijnen zitten in opvangcentra van de VN. omdat die overvol zijn, zoeken mensen ook andere plekken... zegt correspondent Nasra Habiballah trouwzalen, uh, eh, eh, magazijnen, eh, echt overal waar iemand kan slapen. daar vind je mensen die gevlucht zijn. Alsnog is dat niet voldoende en alsnog slapen er veel mensen buiten terwijl er bombardementen doorgaan. Ook vannacht waren er beschietingen over en weer. Van een staakt het vuren lijkt voorlopig geen sprake. Komende weken ga je veel verkiezingsdebatten horen en zien. Daarbovenop kwamen de partijen Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks-PVDA... met het idee om zelf ook een debat te organiseren. Een bijzondere actie in campagnetijd vond hun achterban wel een goed plan. ik vind het ook echt leuk om uh, eh, dit soort dingen mee te maken. En dat is voor mij ook de eerste keer. En ik dacht ja, als je die kans krijgt, ga je gewoon toch? Pieter Omtzigt en Frans Timmermans gingen gisteravond in Arnhem lang met elkaar in gesprek. Mijn collega Ewout Kiewiet sprak ze na afloop. ik vond het wel fijn, ja. Ik vond het fijn dat we eh, de rust hadden, de tijd hadden om met z'n twee inhoudelijk op onderwerpen in te gaan. Waar je de overeenkomsten kon laten zien, maar ook de verschillen. Pieter Omtzigt, is dit nou debatteren op de inhoud? Ja, het is eh, erg leuk. En ehm, ja, het is fijn om het met één andere politicus te doen. Dus je hoeft niet eh, de concert in te breken en moet er ook nog tussen. En dan heb je ook de kans om het te hebben over de grote problemen van Nederland. En dat gaat niet altijd in one-liners. En daar was vanavond alle ruimte voor. Vanavond dan zitten Omtzigt en Timmermans weer tegenover elkaar... bij het NOS op 3 verkiezingsprogramma. Op YouTube is dat. Dan mogen ze hun plannen uitleggen aan jongeren. Het bedrijf achter de OV-chipkaart wordt slapend rijk. De afgelopen vijf jaar hebben ze bijna 30 miljoen euro overgehouden aan saldo op verlopen kaarten. En daar komt mogelijk nog 36 miljoen euro bij. Dat op dit moment nog door de kaarteigenaren terug te vragen is. Het AD zegt dat het bedrijf de vergeten euro's zo stil mogelijk houdt... en het geld besteedt aan ICT-projecten en goede doelen. Het weer nog. In het noorden vanochtend wat buien. Verder overal zo goed als droog en af en toe zelfs een zonnetje. Vanmiddag dan trekt het wel weer dicht en zijn er meer buien bij max 13 of 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. De meeste dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat het stil tussen knopen Eemnes en naar de west over 10 kilometer na een ongeluk. De vertraging is nog ruim een half uur. De weg is inmiddels wel weer vrij. A4 richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep langzaam rijden over 25 kilometer vanaf knooppunt Prins Klausplein. Het oponthoud is ruim een half uur. A27 vanuit Almere tussen knooppunt Almere en Eemnes 13 kilometer met 20 minuten extra reistijd.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 Het Israëlische leger heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook en op doelen van Hezbollah in Libanon. Volgens Al Jazeera werd er ook geschoten op doelen in de buurt van een ziekenhuis in Gaza. De inflatie is in oktober sterk teruggelopen tot een negatieve inflatie... maar dat komt volgens het CBS vooral door de flink gedaalde energieprijzen. Als die niet worden meegerekend, waren de prijzen in oktober 5,1 hoger. Werknemers van de Amerikaanse autofabrikant General Motors krijgen meer salaris. De fabrikant en de vakbonden zijn akkoord na een wekenlange stakingen.